Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We gooien geregeld bietenburgers en nepkroketten in ons mandje. Nederlanders eten per persoon de meeste vleesvervangers van Europa. Per jaar eten we gemiddeld zo'n 870 gram vleesvervangers. Het zijn ongeveer 9 burgers. Klinkt een beetje weinig, maar dat het gemiddelde zo laag ligt... komt vooral doordat het lang niet bij iedereen op het menu staat. Misschien kun je het proberen, maar ja, liever nee. Dan moesten van mijn moeder, want ze had, eh, toen zo'n eh, dieet... en toen eh, moest ik het proeven, maar het was echt niet lekker. Ja, je hoort het al een beetje. Ze zijn niet overal even populair. Het eten van vlees steeg dan ook in 2018 en 2019. Gemiddeld werd er in die jaren zo'n 39 kilo vlees per Nederlander gegeten. Het aantal migranten dat probeert om met een bootje naar Italië te komen is dit jaar verder gestegen. Alleen gisteren al kwamen 1400 mensen aan op het eiland Lampedusa, dat tussen Noord-Afrika en Sicilië ligt. Dit jaar zijn in Italië al ruim twee keer zoveel bootmigranten geregistreerd als in dezelfde periode vorig jaar. Een gek gezicht vannacht op het water tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam. Een gigantische brug is daar al drijvend naar zijn nieuwe plek gebracht. De brug is 200 meter lang en 40 meter hoog. Nog best een gepiel, want onderweg moest de brug langs een aantal bruggen. Bij eentje was er maar een paar centimeter speling. Maar het is allemaal gelukt. De brug is veilig aangekomen. En ook de laatste bewoners van een wijk in Lelystad kunnen weer terug naar huis. Afgelopen weekend werden ruim 400 mensen geëvacueerd... omdat er in het riool benzineachtig spul was ontdekt. Het was ook in huis te ruiken, zegt deze bewoner. Door het hele huis. Door het hele huis. Een soort gaslucht? Gaslucht. gaslucht. Of, of eh, eh, nee, echt een soort gaslucht was het. Ja. Maar ze zeggen dat geen gas is, dus. Ja, het is nog steeds niet duidelijk om wat voor spul het gaat. Waarschijnlijk wordt naar later vandaag of morgen meer bekend. Het weer, veel bewolking, trekken wat buien over. Maar vanmiddag komt er op de meeste plekken zon. En het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een kwartier tussen Hoogmade en Knopenburgerveen. Op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor Knopenburgerveen 10 minuten oponthoud.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 Dus stil maar lief. Als de yeah on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. you Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acht op de tien bedrijfsartsen kunnen werknemers met long-covid niet goed helpen... zegt de branchevereniging tegen Pointer van kro CRV. Veel artsen hebben door een gebrek aan kennis moeite met het kiezen van de juiste behandeling. Nederlanders eten per persoon de meeste vleesvervangers van Europa, blijkt uit onderzoek. Per jaar eten Nederlander gemiddeld zo'n 870 gram vleesvervangers. Dat staat gelijk aan ongeveer 9 burgers. Ook de laatste bewoners van de wijk Punter in Lelystad kunnen terug naar huis. Zo'n 50 mensen konden hun huis niet meer in omdat in het riool een verdachte stof was gevonden. Volgens de brandweer van Lelystad is de situatie nu onder controle en veilig.